Een Ampersen met het NOS-journaal. Op satellietbeelden van de Oekraïnse stad Mariupol zijn grote verwoestingen te zien. De beelden werden vandaag gemaakt door een Amerikaans bedrijf. Gebouwen en huizen zijn verwoest en tientallen flatgebouwen zijn zwaar beschadigd. Op beelden van het westelijk deel van de havenstad zijn branden te zien. Het stadsbestuur van Mariupol zei gisteren dat door de dagenlange Russische belegering bijna 1600 mensen om het leven zijn gekomen. In verschillende steden in Nederland zijn manifestaties gehouden als steunbetuiging aan Oekraïne. In onder meer Rotterdam en Amsterdam waren bijeenkomsten. Op de Dam waren volgens de gemeente duizenden mensen aanwezig. Er werd twee minuten stilte gehouden en het Oekraïense volkslied werd gespeeld. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb zei dat de gemeente 100.000 euro doneert aan de Poolse zusterstad Gdansk voor de opvang van vluchtelingen. Ook in andere Europese steden gingen mensen de straat op. Nederland heeft inmiddels ruim 4700 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Gisteren lag dat aantal nog op 3300. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn er nu meer dan 11.000 opvangplekken beschikbaar. Uiteindelijk moeten dat er zeker 50.000 worden. Poolse demonstranten blokkeren vrachtwagens bij de grens met Belarus. Ze houden trucks tegen met Russische en Belarussische kentekenplaten. Volgens een Poolse tv-zender zijn er zo'n 20 betogers, maar neemt hun aantal toe. De demonstranten protesteren tegen de handel van de EU met Rusland en Belarus. De rij vrachtwagens die vanuit Polen de grens over wil... was volgens een demonstrant vanmiddag ongeveer 10 kilometer. De betogers zeggen dat ze zo lang zullen blijven als nodig is. Het weer. Op veel plaatsen bewolking en vooral in het westen wat regen.